Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De vier ouders kinderen naar Syrië wilden vertrekken... gaan naar een vrijlating waarschijnlijk niet direct naar huis. De burgemeester wil met de advocaten overleggen hoe het verder gaat. Of ze terug naar huis kunnen, dat hangt onder meer af van de sfeer in de buurt. Een van de arrestanten blijft nog vastzitten... omdat er aanwijzingen zijn dat hij voorbereidingen had getroffen... voor deelname aan terroristische activiteiten. De Raad voor de Kinderbescherming zal samen met de kinderrechter beslissen... of en wanneer de kinderen weer thuis kunnen gaan wonen. Nederland gaat het Oekraïense leger helpen. Premier Rutte maakte dat bekend na de eerste dag van de NAVO-top in Wales. Het bondgenootschap gaat fondsen opzetten om het leger van Oekraïne te ondersteunen. En Nederland zal een van die fondsen gaan leiden. De regering trekt daarvoor de komende twee jaar 400.000 euro uit. Het gaat om verbetering van de logistiek en van de aankoop van materieel. En premier Rutte benadrukte in Wales dat Nederland niets voelt voor wapenleveranties aan Oekraïne. Ruim 200 mensen uit Diemen brengen de nacht elders door... na de explosie in een flat vanmiddag. Daarbij vielen twee doden, twee mensen worden nog vermist, er zijn 15 gewonden. Volgens de politie ging het om een gasexplosie die werd veroorzaakt door werkzaamheden. Door de ontploffing ontstond een grote brand. Het flatgebouw is zwaar beschadigd. Het Nederlands elftal heeft met bondscoach Guus Hiddink een slechte start gemaakt. Oranje verloor in Bari een oefenwedstrijd tegen Italië en dat werd 2-0. Al na 10 minuten stond het Nederlands elftal op achterstand. Bovendien kreeg Bruno Martens Indi een rode kaart en moest hij het veld verlaten. Dinsdag speelt Oranje de eerste EK-kwalificatiewedstrijd en dat is dan tegen Tsjechië. Het weer, vannacht in het zuiden wat bewolking, verder is het helder. Morgen eerst geregeld zon, in de middag meer bewolking... en in het oosten en zuidoosten een aantal buien, mogelijk met onweer.